door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benadeeld. Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie. En daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken. De FNV, de grootste bond in de sector, en het CNV steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distancieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel. De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig, dat verwacht de Nederlandse bank. De groei komt dit jaar uit op 1,7 procent en voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei niet erg stevig. Het weer langs de kust sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Vanavond gaat het weer overal vriezen.